Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een haven in het zuiden van Iran zijn 14 mensen om het leven gekomen en zo'n 750 gewond geraakt. De brand is waarschijnlijk ontstaan in containers met chemische stoffen die worden gebruikt voor de productie van raketbrandstof. De brand is naar andere containers overgeslagen. En brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur dat zich nog altijd uitbreidt gisteravond werden nieuwe explosies gehoord in de haven. De autoriteiten waarschuwen voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De politie in Rotterdam, Den Haag en Utrecht zegt dat Koningsdag relatief rustig is verlopen. In Rotterdam en Den Haag waren er wel wat opstootjes... maar over het algemeen was de sfeer goed en beheersbaar. In Amsterdam moesten aan het einde van de avond de ME in actie komen op de Albert Kuipstraat. Dat gebeurde nadat agenten waren bekogeld en een auto van de gemeente werd omsingeld en vernield. Volgens de politie is een handjevol mensen opgepakt. De Russische veiligheidsdienst FSB zegt dat er een verdachte is opgepakt... voor de moordaanslag eergisteren op een generaal in Moskou. De man zou zijn aangestuurd door de Oekraïnse geheime dienst. Een luitenant-generaal kwam om het leven door een autobom die voor zijn flat stond. vanuit Oekraïne zou de bom tot ontploffing zijn gebracht toen hij naar buiten liep. Op een Britse veiling heeft een brief van een bekende Titanic-overlevende... bijna 390.000 euro opgeleverd. De kolonel schreef de brief een paar dagen voor de ramp. De kolonel overleefde de scheepsramp, maar overleed een paar maanden later alsnog. De nieuwe eigenaar van de brief is een particuliere verzamelaar uit Amerika. En FC Barcelona heeft voor de 32e keer de beker gewonnen. De recordwinnaar was in de finale in Sevilla... na verlenging met 3-2 te sterk voor Real Madrid. Bij de Catalanen stond Frenkie de Jong in de basis. Hij won zijn vierde prijs met Barcelona. Het weer nog, koelt vannacht af naar 3 tot 8 graden. Lokaal kan wat mist voorkomen.